start. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dat komt door de schrikkelseconde die bij dit jaar wordt opgeteld... om te zorgen dat de klok weer precies gelijk loopt met de aarde. De draaiing van de planeet om haar as wijkt een fractie af... van de 24 uur die ervoor wordt gerekend. Daarom moet er eens in de zoveel tijd een seconde aan het jaar worden toegevoegd. De laatste keer dat het gebeurde was in juni vorig jaar. Sinds 1972 zijn er in totaal 26 seconden aan het jaar toegevoegd. Het gebeurt meestal ongemerkt, alleen raken computersystemen soms ontregeld. Wereldwijd zijn er dit jaar 93 journalisten gedood. Vorig jaar waren dat er 112. Een van de slachtoffers was de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Hij werd begin oktober in Sirte in Libië doodgeschoten. In Irak kwamen de meeste journalisten door geweld om het leven. Dat waren er 15. De cijfers komen van de Internationale Federatie van Journalisten. Andere organisaties hebben soms andere getallen. Een Braziliaanse politieman heeft bekend dat hij de Griekse ambassadeur in Brazilië heeft vermoord. De agent had een verhouding met de Braziliaanse vrouw van de ambassadeur. De politie vermoedt dat ze de moord samen hebben beraamd. Politieke partij DENK heeft afgelopen avond haar kandidatenlijst bekendgemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Na lijsttrekker Tunahan Kuzu volgen, zoals verwacht, Farid Azarkan en Selçuk Öztürk. Kuzu en Usturk stapten in november 2014 uit de PvdA. Sylvana Simons, die bij de oprichting van DENK betrokken was, stapte vorige week onverwacht op bij de partij. Het weer, vannacht in het westen en noorden kans op mist en iets boven het vriespunt. Landinwaarts opklaringen bij min 1 tot plaatselijk min 6 graden. Overdag bewolkt en vrijwel droog bij 2 tot 7 graden. Tijdens de jaarwisseling waarschijnlijk ook droog bij min 1 graad in Limburg tot een graad of 7 op de Wadden.